Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Veel meer landen zijn de afgelopen jaren gevaarlijk geworden om in te reizen. Dat blijkt uit de vergelijking die de NOS heeft gemaakt... tussen de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken in 2010 en 2015. Het gaat vooral om landen in het midden en noorden van Afrika... het Midden-Oosten en delen van Azië. In veel landen is de toegenomen onveiligheid een rechtstreeks gevolg van de Arabische lente en de opkomst van islamitische groeperingen. Er komen meer aanklachten in een corruptiezaak rond Wereldvoetbalbond FIFA. Een directeur van de Amerikaanse Belastingdienst zegt in de New York Times... dat al meteen duidelijk was dat het een grote zaak zou worden. Afgelopen week werden functionarissen van de FIFA in Zwitserland gearresteerd. De FBI had daarom gevraagd. De KNVB accepteert niet dat ze Blad weer een nieuwe termijn krijgt als FIFA-voorzitter. Directeur van 2 noemde het systeem in- en in verrot. Hij heeft stappen tegen de FIFA aangekondigd. Hij sluit niet uit dat de Europese voetbalbonden samen een nieuwe bond gaan vormen. Door geheime afspraken hoeft PostNL minder belasting te betalen. Het bedrijf en de Belastingdienst hebben afgesproken dat bezorgers als ZZP'er worden aangemerkt, schrijft de Volkskrant. PostNL hoeft daardoor veel minder belasting te betalen. En ook loopt het bedrijf geen risico als een bezorger ziek wordt. Volgens de krant is dit ook de manier waarop buitenlandse bedrijven via een Nederlandse constructie belasting ontwijken. Het weer. Eerst vallen er nog enkele buien en schijnt de zon af en toe. In de loop van de dag vanuit het westen droog en vaker zon. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen is het eerst droog, maar later is er bewolking en vooral in de avond valt weer regen.